nieuws van 8 uur. 8 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een man gearresteerd die vrijwel zeker het vuurwapen leverde aan de man die onlangs in een winkelcentrum in München negen mensen doodschoot. Hij werd aangehouden ten noorden van Frankfurt. Het is een Duitser van 31. De man zou het wapen met 350 patronen persoonlijk aan de dader hebben overhandigd. Een man uit Geleen die met een zwaar pistool op zijn ex schoot... is veroordeeld tot acht jaar voor poging tot doodslag. Zijn ex zat met een vriendin in de auto toen de man drie keer op de voorruit zat. De vrouwen bleven ongedeerd. De man schoot omdat hij dacht dat de vrouwen hem uitlachten. En al de kogel uit het raam van een huis. Playboy-oprichter Hugh Hefner heeft zijn beroemde Playboy Mansion in Los Angeles voor 100 miljoen dollar verkocht aan zijn buurman, een 33-jarige multimiljonair. Voorwaarde voor de verkoop was dat de 90-jarige Hefner in het pand mag blijven wonen zolang die leeft. Daarna wil de nieuwe eigenaar de mansion bij zijn eigen perceel trekken. Hefner kocht de Playboy Mansion in 1971, naar verluid voor een miljoen dollar. Het landhuis is vooral beroemd door de feesten die er worden gehouden met Playboy-modellen. Laura H. blijft voorlopig vastzitten. Het OM verdenkt haar van terroristische activiteiten... en heeft het voorarrest van de 20-jarige vrouw uit Leidsendam verlengd met drie maanden. Laura H. ontsnapte naar eigen zeggen met haar twee kinderen... uit het gebied van Islamitische Staat. Maar het OM twijfelt daaraan. aan. Zeilster Marit Bouwmeester heeft goud gewonnen op de Olympische Spelen in Rio. In de laatste race in de laser radiaal klasse werd ze zevende. En dat was genoeg om de Ierse Murphy en de Deense Rindom voor te blijven. Eerder op de dag won zwemmer Ferry Weertman goud op de 10 kilometer open water zwemmen. En ook succes bij het handbal en het volleybal. De handbalsters wonnen in de kwartfinale ruim van Brazilië. En de volleyballen versloegen ook in de kwartfinale Zuid-Korea. Het weer. Eh, vannacht koelt het af tot rond de 11 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het in Limburg lokaal zelfs 25 graden. En dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 en de A9. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en Oudekerk aan de Amstel 3 kilometer. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen de afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen 11. Zojuist is de weg vrijgegeven, maar rij voorlopig nog maar om via de ring van Amsterdam.